Kiev werd Engeland uitgeschakeld via strafschoppen. In de reguliere tijd en de verlenging werd niet gescoord. De Engelsen misten twee strafschoppen, de Italianen één. Italië speelt in de halve finale tegen Duitsland. Die wedstrijd wordt donderdag in Warschau gespeeld. De andere halve finale gaat tussen Portugal en Spanje.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 If you ain't dirty, you, you ain't here to party. elbows. Leave me alone. I'm throwing elbows. Leave me alone. And I'm throwing elbows. Leave me alone. And I'm throwing elbows. Leave me alone. And I'm throwing elbows. Leave me alone. And I'm throwing elbows. get up, yeah, that's what's up. Giving just what you love to the maximum. Uh oh, here we go, here we go. What to do when the music starts to jump? That's when we take it to the parking lot, and I bet you somebody's gonna call the cops. Uh oh, here we go, here we go. Oh. a jam like a summer show. I keep my car looking like a crash dummy drove. My gear look like the bank got my money froze. For their presidents, I pant like Putty Roll.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 He was down for his brother, respectful to his mother, a good boy. But good don't get attention. One kid with a promise, the brightest kid in school he's not a fool. Reading books about science and smart stuff It's not enough, no. Cause smart don't make you cool. He's not invisible anymore. With his father's nine and a broken fuse. Since he walked through that classroom door, he's all over primetime news. Harry's got the same size hands as Marilyn Monroe. She Put her fingers in the imprints at Met's Chinese theater show. She could have been a movie star, never got the chance to go that far. Her life was stole, oh, now we'll never know. the camera, said he never fitted in. He wasn't welcome. He showed up to the parties we was hanging in. Some guys were putting him down, pulling him round, round. Now I wish I would've talked to him, gave him the time of day, and I turned away. If I would've, then it wouldn't have maybe go this far. He might've stayed at home playing angry chords on him.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 Italië heeft op het EK voetbal de halve finale bereikt. In Kiev werd Engeland uitgeschakeld via strafschoppen. In de reguliere speeltijd en de verlenging werd niet gescoord. De Engelsen misten twee